is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De man die vannacht werd neergeschoten in Amsterdam is zelf verdachte in een moordzaak. Volgens buurtbewoners heeft de politie hem aangehouden na een moord in 2013 bij Tjeukenmeer in Friesland. Daar werd toen een verbrand lichaam gevonden. De man van 19 die vannacht in Amsterdam werd neergeschoten is niet ernstig gewond. De politie doet nog onderzoek. De Duitser, die wordt verdacht van de moord op een vierjarige vluchtelingenjongen, heeft een tweede moord bekend. Tijdens een verhoor vertelde hij dat hij ook een jongen van zes jaar om het leven heeft gebracht. Die jongen verdween in juli uit Potsdam, vlakbij Berlijn. Volgens Duitse media zegt de verdachte dat hij het jongetje in een volkstuintjescomplex heeft begraven. Bij de politie zijn de afgelopen jaren tientallen mensen zonder screening aan de slag gegaan op een vertrouwensfunctie. Na verloop van tijd zijn ze alsnog gescreend door de IVD, maar een flink aantal kwam daar niet doorheen. Dat blijkt uit intern onderzoek dat is gedaan na de arrestatie van politiemol Mark M. De mensen die later niet door de screening kwamen zijn toen hun vertrouwensfunctie kwijtgeraakt, melden bronnen aan de NOS. Het gaat volgens de NRC om zo'n 60 man. De FIOT heeft invallen gedaan bij mensen die worden verdacht van belastingontduiking. Daarbij zijn elf mensen aangehouden. Ze zouden in Nederland grote aankopen hebben gedaan met betaalpassen van buitenlandse rekeningen. Ze hadden geld op die rekeningen niet gemeld bij hun belastingaangifte. Vijf jaar na zijn dood is het literaire archief van Harry Moelis overgedragen aan het Letterkundig Museum in Den Haag. Het museum wil in de werkkamer van de schrijver in Amsterdam een dependance inrichten. Elders in zijn huis, vlakbij het Leidseplein, komen wisselende tentoonstellingen over literatuur. Het museum krijgt onder meer notitieboeken, knipsels, dagboeken, foto's en brieven. Volgend weekend kan het publiek alvast een kijkje nemen in de werkkamer van Moelis. Het weer, het wordt vanmiddag ongeveer 16 graden met afwisselend zon en sluierbewolking. In het weekend droog en geregeld zon. Morgen is het 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A20, hoek van Holland richting Gouda... verknopend de Bresseplein 6 kilometer. Op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam...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 I've got so many secrets to show. When I saw you on that stage, I shivered with the look you gave. Don't you hear that rhythm? it's all mine. It's the chorus of the breaking dawn, the mist that comes before the sun is born.